Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden komt met maatregelen om de instroom van migranten aan de zuidgrens te beperken. Als er meer dan 2500 mensen per dag worden opgepakt die vanuit Mexico het land zijn ingekomen... dan kunnen er daarna geen asielaanvragen meer worden ingediend. De meeste migranten zullen dan meteen weer moeten vertrekken. En als ze dat niet doen, dan kunnen ze worden vervolgd of mogen ze tot vijf jaar lang geen nieuwe migratiepoging doen. De maatregel gaat meteen in Slovenië gaat de Palestijnse staat erkennen, meldt het Sloveense persbureau STA. Het parlement stemde na een lange sessie voor. De centrumrechtse oppositie boycotte de stemming. Slovenië volgt daarmee Noorwegen, Spanje en Ierland. Die landen maakten bijna twee weken geleden bekend dat ze Palestina als staat gingen erkennen. Israël haalde daarna zijn ambassadeur terug uit de drie landen. De Britse premier Rishi Sunak en Labour-leider Keir Starmer... hebben een verhit eerste debat gevoerd op weg naar de verkiezingen op 4 juli. Starmer verweet Sunak dat hij het land in chaos heeft gestort... terwijl Sunak op zijn beurt Starmer voor de voeten wierp dat hij geen plan heeft. Bij het onderwerp migratie werd de stemming grimmig... en moesten beide mannen tot de orde worden geroepen door de presentator. In de peilingen ligt Labour ver voor op de conservatieven van Sunak. Ruim een derde van de kiezers heeft zijn keuze nog niet gemaakt. Eén dag voordat hij bij de herdenking van de geallieerde invasie in bezet Frankrijk zou zijn... is de Canadese veteraan William Cameron overleden. Maandag zou de 100-jarige met een Canadese delegatie naar Frankrijk vliegen. Morgen is het 80 jaar geleden dat militairen uit onder meer Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op de kust van Normandië landen en de Duitsers verrasten. Onder de genodigden zijn ook zo'n 200 veteranen van die invasie op D-Day. Het weer in de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. De temperatuur daalt naar 12 graden. Overdag in het zuidoosten eerst nog regen.